Op het VNG-congres in het Gelderse Ulf bleek dat de meerderheid van de gemeente zich grote zorgen maakt over bezuinigingen op de werkplaatsen. VNG-voorzitter Jorisma zegt ertoe dat ze over dat onderdeel met het kabinet verder gaat onderhandelen. De rest van het bestuursakkoord kreeg wel steun van de gemeenten. In het akkoord staan allerlei afspraken over het overnemen van taken van het Rijk naar gemeenten, provincies en waterschappen. De afspraken gaan gepaard met een kleine 2 miljard euro aan bezuinigingen. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in Duitsland is aanzienlijk verminderd. Het Duitse minister van Volksgezondheid verwacht nog wel nieuwe besmettingen en sterfgevallen, maar volgens hem is de snelheid waarmee de bacterie zich verspreidt aanzienlijk afgenomen. De EHEC-epidemie heeft tot nu toe al 24 mensen het leven gekost kabinet voelt er niet voor om in Libië op verzoek van de NAVO gronddoelen te gaan bestoken, melden bronnen in Den Haag. Nederland heeft 6 F-16 zijn de mijnenjager in het gebied, in het luchtruim en de Middellandse Zee te bewaken. Naar verwachting praat het kabinet er vrijdag over of die missie wordt verlengd. De NAVO zou graag uitbreiding van de Nederlandse brede gaan de zwemleraar uit Uithoeren die wordt verdacht van ontucht met zijn leerling is opnieuw gearresteerd. Tegen de 53-jarige man is een tweede aangifte gedaan. Hij werd drie weken geleden aan eerste aangifte opgepakt, maar weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. De man is opnieuw op verdenking van misbruik van een jong kind gearresteerd. Erwin Olaf is onderscheiden met de Johannes Vermeerprijs voor zijn hele oeuvre. Aan de staatsprijs is 100.000 euro verbonden dat de fotograaf moet gebruiken voor een speciaal project. De jury prijst het omvangrijke en rijke werk van Olaf en zegt dat hij steeds weer in staat is om nieuwe wegen in te slaan. Het weer dan nog op, eh, opklaringen vanmiddag. Het wordt 16 graden aan zee en gaat of 19 in het zuidoosten met nog een enkele bui. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 We and animal I get to feel that Moving on to me Sexy boy so please come Get some shine Rhythmic and to feel You are America, America, America, America, America, America, America, This is CFM Zandvoort. you got to Maar de liefde met z'n De rivier was niet van water, maar van Siemensstraat. En hij zal niet hoeven wat hij eigenlijk niet kan. Zij komt over van alles goede dagen. Komt van Waarom je ruzie dan. Kom you you are the thousands of people I hope they can understand It's easy to find when you mess with your mind That you gone, memories I will die these days and it's waking nights I'm gonna make a great escape Don't wanna let it get away I will get my beat up motor started up and head for the green All on this countryside In the summer I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Dream until I soar, I'll My like crazy nights Thank you.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 ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Play hard, hard for the curve you got Play tippy back from behind Deep mad, mad for the fun we had Oh my make no tear of passion Oh my love Sell for seed of passion my love I can't make it nor tail of was my first love And it could be my be my life.